Eck met het NOS-journaal. De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn al uitgebracht. Op meerdere plekken in het land gingen stembureaus rond middernacht open. In Zwolle konden mensen tot half twee stemmen in een studentencafé. De burgemeester hoopt zo meer jonge kiezers te bereiken. Ook in Arnhem en Castricum konden kiezers al stemmen. Om half acht zijn alle stembureaus open tot negen uur s avonds. In de laatste peilingwijze voor de verkiezingen staan drie partijen op vergelijkbare hoogte. Dat zijn PVV, GroenLinks-PVDA en D66. Daarna volgen CDA en VVD. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat ervan uit dat het bestand tussen Israël en Hamas stand houdt, ondanks de Israëlische bombardementen op Gaza. Volgens lokale autoriteiten vielen daarbij zeker 26 doden. Israël spreekt van een vergeldingsaanval vanwege beschietingen op Israëlische militairen. De wapenstilstand is al vaker door beide partijen geschonden. Orkaan Melissa heeft op Jamaica enorme schade aangericht... zegt de Nationale Rampenbestrijdingsdienst. Scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen zijn getroffen. Ook zijn bomen uit de grond gerukt en staan straten en huizen onder water. Over slachtoffers is nog niets bekend. Melissa kwam aan land als orkaan van de zwaarste categorie... met grote hoeveelheden regen en windsnelheden van bijna 300 km per uur. Inmiddels is Melissa afgezwakt tot orkaan van de vierde categorie... en gaat nu langzaam richting Cuba. De oranje voetbalvrouwen hebben het oefenduel tussen Canada met 1-0 gewonnen. Het was ook de laatste wedstrijd van Sherida Spitsen... Ze werd in de 48e minuut gewisseld en ging onder luid applaus... en een erehaag van alle speelsters van het veld. Spitsen maakte haar debuut in Oranje in 2006. Ze is record international met 248 interlands en scoorde daarin 46 keer. Het weer, het is bewolkt, maar droog bij een graad of 7. Ochtends begint grijs met een enkele bui. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land...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 if it won't grow. You can your nose if you say so. You can buy all the makeup the can make. But if you can look inside you, find out who am I to be in position to make me feel so damn unpretty.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 I love it when you look at me that way. Now we're in the order of a hero at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The dizzy place, your favorite song. Kanye's all. Now you're beckoning for me to dance.